wikkelt ons rond in alle eenzaamheid. Het lieve, lieve hand zal ik niet meer aanschouwen. Vergeet mij niet en denk van tijd tot tijd. the king. Hij meldde zich toen voor het legioen aan. was het was. One day to